Michel Koenen met het NOS-journaal. Het minder proces tegen Geert Wilders gaat door. De rechter acht volgens nog niet bewezen dat voormalig minister van Justitie Opstelten... zich heeft bemoeid met het besluit om de PVV-leider te vervolgen. Er is meer tijd nodig om alles precies uit te zoeken. Daarom kan de advocaat van Wilders doorgaan met zijn pleidooi. De zaak draait om de minder Marokkanen-uitspraak van Wilders... na de gemeenteraadsverkiezingen vijf jaar geleden. Wilders werd schuldig bevonden, maar kreeg geen straf. Wel ging die in hoger beroep. Vervolgens kwamen er stukken naar buiten waaruit volgens Wilders zou blijken... dat Opstelten zich heeft bemoeid met het besluit om hem te vervolgen. Postbedrijven Sand en PostNL zijn het niet eens met de beslissing van de toezichthouder. De autoriteit Consument en Markt geeft geen toestemming voor een overname van de twee postbedrijven. Die hopen dat de staatssecretaris het besluit naast zich neerlegt en de overname toch goedkeurt. Het kabinet neemt in de komende maanden een beslissing. Iran zegt dat het nieuwe centrifuges voor uraniumverrijking gaat bouwen. En daarmee neemt het land opnieuw afstand van het atoomakkoord... dat vier jaar geleden werd gesloten met de Veiligheidsraad, de EU en Duitsland. Daarin stond dat het grootste deel van de centrifuges... waarmee uranium geschikt kan worden gemaakt voor kernwapens... zou worden ontmanteld. En het CDA wil dat er in Nederland een speciale antidrugsorganisatie komt. Fractievoorzitter Heerma zegt in de Telegraaf dat zo'n eenheid hard nodig is... omdat Nederland aan het afglijden is naar een narco-staat... vergelijkbaar met Colombia en Afghanistan. In de nieuwe organisatie zouden mensen van de politie, het OM, de FIOD... de arbeidsinspectie en jongerenwerkers moeten samenwerken. Het weer nog, buien, vooral in het noorden ook met kans op onweer. Tussendoor af en toe zon, maar warmer dan 18 graden wordt het niet. het ook een stevige noordwestenwind die aan zee hard kan zijn. En ook morgen en in het weekend regenachtig bij hooguit 17 graden.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 morning lights We used to smoke while we were jaywalking Like it was your birthday every other Saturday night Knew the band so we never paid our cover Wrote our names on the bathroom tiles We never dressed to impress all the others They would let us in on a laid-back kind of style But boy, you know it's been a while And I don't know why it all take me downtown Like you got anywhere better to be Talk it up should be counting on you at my door. Did you forget about how we went around? I don't know why you don't take me downtown anymore. Anymore. I got some platforms sitting in the corner. They wanna stroll come pick me up, show me off. You might be tired, but I'm not. And I don't know why you don't take me downtown like you got anywhere better to be. Talk it up and give me the go round, round like a good time tease. I'm only counting on your cancellation when I should be counting on you at my door. Did you forget about how we ran around? I don't know why you don't Don't know why Zijn jullie er weer klaar voor? Ik ook hoor. Dit is Nashville, jouw wekelijkse dosis countrymuziek. We hebben weer twee uur lang de lekkerste countrymuziek voor je afgewisseld met wat bluegrass en wat Americana. Uiteraard natuurlijk ook het Spotlight album en dat is deze keer Can't Say I Ain't Country van Florida Georgia Line. En in de tweede uur de Nashville Spiegelplaat, waarin we teruggaan naar 1958 en 1960. Boxcar Willie, dat is een personage die ooit in een ballad voorkwam van deze artiest. En deze naam vond hij zo leuk dat hij zich eigen vervolgens is blijven noemen zo. Six Days on the Road heet het nummer wat hij zingt. En daarna ga je luisteren naar Black Jack Billy, Country Rock van de bovenste plank en Straight Line Sober. I got my diesel wound up she's a rolling like I never before. I gonna make it home tonight? I got me ten forward gears and a Georgia overdrive. I'm taking little white pills and my eyes are open wide. I just passed a Jimmy and a White. I've been a passing everything in sight. Six days on the road and I'm a gonna make a home tonight. Well, it seems like a month since I kissed my baby goodbye. I could have a lot of women, but I'm not like some other guy. Well, I could find one to hold me tight. I could never make my living all right. Six days on the road, and I'm gonna make it home tonight. Nashville Country Radio. Your weekly dose of country around the world. all over your way. and I'll throw you the keys. We can leave whenever you want. And find something worth getting into. I'm down for whatever as long as it's whatever we do. You nummer waarin je de speakers alleen maar op standje 10 moet hebben om dit lekker mee te maken. Blackjack Billy en The Straight Line Sober. We gaan verder met Americana. Van het album Illusions is this The Way Down Wanderers met The Principles of Salt. I'm too stressed and repress Saying all my mind But you let me Let's just leave it all behind. I packed my dusty old guitar and I canceled all my credit cards. I had to run and change my name. I think I missed the rapture, else somebody snatcher. It's taking me out of the frame. of common sense You can keep your picket fence Does not interest me at all oh. I'm too stressed and I am repressed, Saying all that's on In 2005 namen Brad Paisley en Dolly Parton samen een duet op. Het nummer heeft inmiddels twee Academy of Country Music Awards gewonnen en één Country Music Association Award. Het nummer heet When I Get Where I'm Going. When I get where I'm going On the far side of the sky The first thing that I'm gonna do Is spread my wings and fly I'm gonna land beside a lion and run my fingers through his mane. Where I might find out what it's like to ride a drop of rain. Yeah, when I get where I'm going, there'll be only happy tears. I will shed the sin and struggles I have carried all these years. And I'll leave my heart wide open.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 Jawel, wie kent ze niet? Somewhere Between en noem ze maar op. Scuddy McCreary, ja, ook zo'n bekende naam. Hij won in 2011 American Idol en vanaf het moment dat hij zijn auditie deed was het eigenlijk al duidelijk dat deze jongen het veelbegeerde trofeetje in de wacht zou slepen. Hij is inmiddels niet meer weg weg te denken uit de country muziek, Je gaat zo luisteren naar I Love You This Big en daarna Bluegrass van de Big Country Bluegrass met Country Boy, banjo en flat top guitar. I know I'm still young But I know how I feel I might not have too much experience But I know love is real the way my heart starts pounding When I look into your eyes I might look a little silly Standing with my arms stretched open wide I love you this big I'll spend the rest of my life explaining what words cannot describe, but I'll try. I love you this big. I love you to the moon and back. I love you all the time. than the ocean and higher than the pines Cause girl you do something to me Classic. Henk Hank Lachlan en Send Me The Pillow. En in de jaren 70 werd dit nummer ook op de plaat gezet door een Nederlandse groep Lydia Tuinenburg en de Melody Strings. En dan hebben we ook gelijk weer een leuke verwijzing naar countrymuziek, want in de begeleidingsband de Melody Strings zat niemand minder dan Ben Steeneker. Zo krijg je weer wat country om je oren geslingerd. We gaan verder met Americana, Tiff Merritt en Sam Beam en Something Came Over Me en daarna Mary Morris met My Church. You are listening to Nashville Country Radio. Late night city, after a train, recorder dressed up Nashville Country Radio, your weekly dose of country around the world. Het is tijd geworden voor de eerste twee nummers van het Spotlight-album. Dat is het album Can't Say I Ain't Country van Florida Georgia Line. Je gaat achter elkaar luisteren naar het titelnummer en daarna Speed of Love. Dit is het Nashville Spotlight-album. I wake up and give me a gas station biscuit. hit to town, wash it down with some Mountain Dew. I end every day about the same way. Clock out and go fish just to crack a few. Chicken and train Picking out those zip codes and ten pound tips It might be hillbilly to a lot of folks But Lord knows spinner on a spool A styrofoam full of tobacco spit I got a small town crew, we make our own rules I do what I do cause my daddy did And you can say I'm a redneck You can say you don't like my truck You can say that I talk and I dress all funny But you, you can't say I ain't country You can say I drank too many não week. know what dat was uit 1962 Patsy Klein met Your Cheating Heart. En over het Spotlight album gesproken, heb je suggesties voor een volgend album? Dan mag je dat natuurlijk mailen naar info@nashvilleradio.nl. Zet dan even in je e-mail om welk album van welke artiest het gaat en welke vier nummers je van dat album zou willen horen. Dan gaan wij nu naar Denemarken en dat doen we met Wench en I'm Gonna Go. naar Duitsland. We zijn in Nashville zijn we bezig met een soortement Europa-reisje. We gaan naar Duitse country. Dat doen we met Theo en Ich Brauch Country Music. Mein Freund, hör meine Story und glaub mir, sie ist wahr. Oft flieg ich über einen großen Teig in die USA. Das echte Abenteuer finde ich sonst nirgendwo. Ich brauch Country Music, Cowboys and Rodeo. Ich pfeif auf New York City, dort leben würd ich nie. Ich schwing mich in den Greyhorn nach Nashville, Tennessee. Die Highway führt nach Süden, Musik im Radio brauch Country Music, Cowboys and Rodeo. Ich brauch Country Music, wenn ich mit den Wolken zieh. Hier erfüllen sich die Träume meiner Fantasie. Vielleicht wirst du verstehen, dass ich nicht anders kann. Hier bin ich wieder Mann. Beim Rodeo in Texas fraß ich ne Menge Staub. Ich spül ihn weg mit Whisky, gebrannt nach altem Brauch. Von Oklahoma City bis nach New Mexico. Ich brauch Country Music, Cowboys and Rodeo. Ich brauch Country Music, wenn ich mit den Wolken zieh erfüllen sich die Träume meiner Fantasie. Vielleicht wirst du verstehen, dass ich nicht anders kann. Hier bin ich wieder Mann. Mein Reisekoffer steht schon gepackt wie jedes Jahr. Für die große Reise wieder nach Amerika. Doch diesmal geht's nach Westen, direkt nach Idaho. auch country music, Cowboys and Rodeo.